Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de online bank Bunk is het voor oplichters makkelijk om tienduizenden euro's te stelen... blijkt uit onderzoek van de NOS en NRC. Mijn collega Joost Schellevis legt uit hoe de oplichters te werk gaan. Namelijk inloggen met een, op een nieuw apparaat en dan meteen extreem grote sommen geld overmaken. Een spaarrekening omzetten naar een betaalrekening. Kan ook niet bij andere banken overigens. Eh, en dan meteen zoveel geld overmaken naar rekeningen waar je nog nooit geld naartoe over hebt gemaakt. Dan zegt Bunk dus letterlijk eh, weg is weg. Dat overkwam 28 mensen de afgelopen zeven maanden. Eén vrouw raakte zelfs meer dan een ton kwijt. De directeur van de bank zegt dat hij zich niet verantwoordelijk voelt voor de diefstallen. Nederland zegt de uitspraak van het internationaal gerechtshof te respecteren. Het hof oordeelde dat Israël onmiddellijk moet stoppen met de aanval in Rafa. De uitspraak is bindend en daarom roept Nederland op de uitspraak na te leven. Israël gaat die uitspraak vrijwel zeker negeren. De Duitse politie is op zoek naar een groep jongeren die racistische dingen heeft geroepen tijdens een avondje uit. In een video is te zien dat een van de jongeren een Hitlergroet brengt en twee vingers onder zijn neus houdt. De video zorgt voor veel ophef in Duitsland. Zo zegt de bondskanselier dat het een walgelijk filmpje is. Twitch-streamer Kai Senet heeft de smaak te pakken. Hij zegt dat hij nog zeven game-marathons gaat houden. De populaire streamer deed vorige week een Elden Ring-marathon. Na 160 uur gamen had hij vorig weekend eindelijk de laatste eindbaas afgemaakt. Ja, honderdduizenden mensen keken naar dit moment. En nu wil ze net beginnen aan de rest van de Soulsburn Games. Zo staat de Dark Souls trilogie op het programma. Net als Sekiro en Bully. Dus die is nog wel even bezig. Het weer, op veel plaatsen wat buien, ook vannacht. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Uiteindelijk een mix van wolken en zon. Het wordt zo'n 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast nog enkele korte files, de meeste vertragingen in Noord-Holland op dit moment nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord gebeurde zojuist een ongeluk. De ook is dicht en de vertraging is een kwartier.